zwarte zigeuner. Kom, speel mij iets voor. Toe speel mij het lied dat ik het liefste hoor. O zwarte zigeuner.

西海呀。